Twee uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. De politie heeft bij een inval in een woning in het centrum van Tilburg vier mensen aangehouden. Een vijfde verdachte slaagde erin te vluchten. De politie was getipt dat er drugs werden verhandeld. Agenten hielden het huis al sinds gisteravond in de gaten. Bij de inval werd ook een hoogwerker ingezet. In het huis in Tilburg zijn sporen van drugs gevonden. Noord-Koreaanse staatsmedia hebben een video vrijgegeven... waarop te zien is dat dictator Kim Jong-un een lint doorknipt... om een nieuwe kunstmestfabriek te openen. Dat zou gisteren zijn gebeurd. Het is uitzonderlijk dat het Noord-Koreaanse bewind... bewegende beelden van Kim vrijgeeft. Waarschijnlijk gebeurt dat om een einde te maken aan aanhoudende geruchten... dat hij ernstig ziek was of zelfs overleden. In Hans Dierenpark in Renen is een jonge panda geboren... Chinese reuzenpanda Wu Wen beviel gisteren. De dieren verblijven nog in het kraamhol en blijven daar voorlopig ook. Maar het gaat goed met ze, zeggen de verzorgers van Oude Hans. Pas over een paar maanden komen ze naar buiten... en wordt duidelijk of het pandajong een vrouwtje of een mannetje is. FC Utrecht en Feyenoord willen alsnog de bekerfinale spelen. Vanwege de coronabesmettingen ging die op 19 april niet door... en de geplande inhaaldatum op 12 juli ook niet... Feyenoord, dat vorige week van de KNVB het Europese ticket voor de bekerwinnaar kreeg toegewezen, benadrukt wel dat de uitslag van de finale geen invloed mag hebben op de verdeling van de Europese tickets. En de EK-wielrennen op de weg zijn met een jaar uitgesteld. De Europese titelstrijd in de Italiaanse plaats Trentino zou plaatsvinden van 9 tot 13 september. Maar vanwege de coronapandemie verhuist het evenement naar de eerste helft van september in 2021 heeft de Europese wielenbond UEC besloten... in overleg met de Italiaanse organisatoren. Het weer, nog enkele buien, mogelijk met onweer en hagel. Vanmiddag nemen de buien af. Vanuit het westen breekt de zon door bij 12 tot 15 graden. Morgen ook zon en een paar graden warmer.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 Vijf oorlogsjaren waren we het kwijt. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers en staan we op 5 mei stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog, nu 75 jaar geleden. Vrijheid is kwetsbaar en vraagt verantwoordelijkheid van ons allen.